Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen en Apache-helikopters blijven nog tot het eind van het jaar in Afghanistan. De toestellen zijn nodig om de Nederlandse militairen te beschermen. Die werken aan de terugtrekking van de Nederlandse troepenmacht. Minister van Middelkoop van Defensie zei dat in het tv-programma Pauw en Witteman. De Nederlandse missie eindigt op 1 augustus. Volgens Van Middelkoop is de terugtrekking een zware en complexe operatie. Een deel van de spullen gaat over land of door de lucht terug naar Nederland. Voor de verhuizing gaan 800 tot 1400 extra militairen naar Oeruzgan. De Verenigde Staten en Rusland zijn het op hoofdlijnen eens over een nieuw akkoord over de vermindering van strategische kernwapens. Er moeten alleen nog wat technische kwesties worden opgelost, zeggen het Witte Huis en het Kremlin. Het is de bedoeling dat de presidenten Obama en Medvedev het nieuwe startverdrag op 8 april in Praag ondertekenen. In die stad pleitte Obama een jaar geleden voor een wereld zonder kernwapens. De onderhandelingen passen in de strategie van Obama om de verstandhouding met Rusland te verbeteren en om Iran zover te krijgen dat het zijn nucleaire programma opgeeft. Het nieuwe akkoord moet het START-1-verdrag uit 1991 vervangen dat eind vorig jaar afliep. De Amerikaanse acteur Robert Culp is overleden. Samen met Bill Cosby speelde hij in de jaren 60 in de komische misdaadserie I Spy. Die werd in Nederland uitgezonden onder de titel Dubbel Spion. Culp en Cosby speelden twee geheime agenten die zich voordoen als een tennisser en zijn coach. Culp speelde later in meer series zoals Gunsmoke, Love Boat, Murder She Wrote en Everybody Loves Raymond. Ook was hij te zien in speelfilms als in The Pelican Brief.